Dielke met het NOS-journaal. Koerdische troepen hebben meer dan 5000 Jezidis gered. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De strijdkrachten zouden een doorgang hebben gemaakt naar de berg... waar de Jezidis al vijf dagen vastzitten. Volgens een legerwoordvoerder lukte het de Koerden om de weg te veroveren... na de Amerikaanse bombardementen op stellingen van ISIS. In het gebergte in het noordwesten van Irak zitten tienduizenden vluchtelingen vast. Het zijn overwegend Jezidis, een religieuze minderheid. De extremisten van ISIS eisen dat ze zich tot de islam bekeren. Doen ze dat niet, dan worden ze vermoord. In Iran is een vliegtuig met 40 passagiers aan boord neergestort. Volgens de staatsmedia kwam het toestel neer in een woonwijk van de hoofdstad Teheran. Alle inzittenden zouden zijn omgekomen. Het vliegtuig was zojuist opgestegen voor een binnenlandse vlucht. Vliegtuigongevallen zijn in Iran geen uitzondering. De vloot is verouderd en wordt slecht onderhouden. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op een Palestijns vluchtelingenkamp in Gaza. Daarbij is iemand omgekomen, zeven anderen raakten gewond. Sinds het tijdelijke bestand in de Gazastrook vrijdag afliep zijn zeker acht Palestijnen gedood. Hamas vuurde meer dan 100 raketten af op Israël. De bespreking over een nieuw bestand, die worden gevoerd in Cairo, zit intussen muurvast. Israël wil pas verder praten als Hamas de wapens neerlegt. Daarop dreigden de Palestijnse onderhandelaars de afgelopen nacht met vertrek. In Turkije zijn vandaag presidentsverkiezingen. Het is voor het eerst dat de Turken zelf stemmen. De afgelopen jaren deed het parlement dat. De huidige premier Erdogan is de grootste kanshebber. Hij wil meer macht dan voorgaande presidenten... die vooral een ceremoniële taak hadden. Turken in Nederland mochten vorige week al stemmen, maar dat deden er niet veel. Het weer nog. Vanochtend kan wat regen vallen. Daarna is het even droog, maar vanmiddag volgen stevige buien met kans op onweer. Het is 21 tot 25 graden.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 Well, alright boys. That's not very Texas of you now. Here we go. 45 in a 70. you know I tried to pass a time or two. That's why we got that shoulder. You gotta move that caddy over. Well, that's not very Texas of you. You ordered up a Cosmo in a honky tonk. You don't even know one George Strait tune. Never heard of Amarillo, and you hate. Costellos. Well, that's not very Texas of you. de tweede uur van Crossroads. De vaste luisteraars weten dat ik regelmatig muziek uit Texas draai, zo ook vandaag. John Wolf opende met That's Not Very Texas of You. Vervolgens luisteren we naar Sunny Sweeney met Please Be San Antonio. En Callahan Divide sluit het blokje af met Do You Miss Texas. Uiteraard ook aandacht voor het album en de act van de maand. De coversong en de rubriek Sterren van Toen. Crossroads. Kees de damn, damn. If you ever change your mind, you can always come on over at any time. Go ahead, do your thing, and I'll do mine. But you're never gonna Fools No Fun bevat flink wat live-opnamen, maar wat is het goed. Het publiek hoor je er flink doorheen en dat is af en toe wel irritant, maar uiteindelijk krijgen Sasha Dobson, Catherine Popper en Nora Jones iedereen stil. Het live materiaal bestaat uit covers van songs van onder andere Rodney Crowell, Wilco, The Band en Neil Young. Maar de dames dragen ook nog wat eigen songs aan. Twilight is een song van Robbie Robertson, nu dus verdolkt door Pussen Boots. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Het tweede album van Miss Laurie Ann en de Saddletones getiteld Ease Me Mind omvat rock, bop en country.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 Maar het is gelukkig nog altijd het katje dat je niet zonder handschoenen moet aanpakken. Ook op Ride on Time laat Gretchen Wilson zich weer niet muilkorven door de machtige Nashville-bazen en vermengt ze haar traditionele country met een flinke dosis rock en honky-tonk.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 Tamara Rosanas kan als veelzijdig omschreven worden. Zij is country, soms line dance instructrice en onlangs verscheen er een rockabilly album van haar. Vandaag heb ik evenals vorige week gekozen voor een tweetal country songs. Last Thing on My Mind en Red River Valley zijn songs die je als klassiekers kunt omschrijven. every tear Crossroads met de act van de maand. Het is ook een ontzettend mooi verhaal. De 62-jarige dakloze straatmuzikant Doc Siegers wordt op straat ontdekt door twee Zweedse tv-makers die een reportage maken over de muzikanten die het niet hebben gered in Nashville. Ze zijn verbijsterd als ze hem op straat Going Down to the River horen spelen. De volgende dag nemen zij mee naar Hendersonville om in Cash Cabin, de studio van Johnny Cash, een versie van dit nummer met hem op te nemen. In Zweden wordt dit vervolgens een knijter van een hit en een platenmaatschappij daar biedt Segers dan een contract en een budget voor het maken van een album aan. En daarop is ook Daryl B. No Teardrops Tonight. Doc krijgt de steun van Buddy Muller.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 Tanya Tucker vertolkt California Cottonfields. En de uit Engeland afkomstige Raymond Froga vertolkt Red Balloon, Cala La Vita. Hij scoorde er zowel in de pop als country charts een hit mee. Dat was in 1968. what life shall Mary, the farmer's daughter.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 Als jong meisje raakte Kenya Crazy Horse al verknocht aan muziek en luisterde ze naar alles wat ze tegenkwam, met een voorliefde voor Amerikaanse rootsmuziek. Het is te horen op het album Stampede. Stampede is voor zover ik weet het debuut van Kenya Crazy Horse. Het is een album dat imponeert. Enerzijds door de soulvolle strot van Kenya Crazy Horse, die menig groot soulzangeres naar de kroon steekt. En anderzijds door het opvallend brede palet dat Kenya Crazy Horse op dit album bestrijkt. Luister naar haar indringende versie van New Kid in Town. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations. Everybody's watching you. treat you like you're something new. doet me enigszins denken aan het materiaal van Jimmy Buffett. De vertolker van deze song is Jim Chestnut. De afgelopen weken werd er diverse malen naar gevraagd, vandaar dat ik de song nogmaals draai. In a bar in Barbados, a man in a speedo came in and sat next to me. Now he was good looking, something was cooking, he was a sight to see. With rings on his fingers and eyes that would linger, he smiled and said his name was Stefan. I tried not to judge him, certainly didn't encourage him. I didn't want to lead him on. But he was persistent and very consistent. I admired his pickup technique. He thought I was gorgeous and my arms were the largest. He thought he'd ever seen. He liked my shoes and offered me booze and asked me up to his room. He gave me a key, said he'd wait for me. He would not let me refuse. But I didn't show, by now he knows. My song don't sing that way. curl. I guess I was born that way. A little while later, I asked a waiter to take a drink to a woman I saw. She was a beauty, a natural cutie. I don't think she had a single flaw. She said I could join her, and I bought her another rum drink complete with a straw. And I was persistent, very consistent. But wait, please hold your applause. I gave her a key to my room, but I was wrong to assume she didn't show. And now I know her song don't sing that way. She likes girls, they make her toes curl. I guess she was born that way in a bar in Barbados, a man in a Speedo, and a girl who drinks rum through a straw. Caught me off guard and it hit me hard. Not everyone sings the same song. Caught me off guard and it hit me hard. Not everyone sings the same song. kan het tweede uur niet mooier eindigen. Flat Lonesome zingt I'm Ready Now.